Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Tilburg zijn twee jonge mannen van 19 opgepakt op verdenking van doodslag op een man in de Spaanse kustplaats Loret de Mar drie jaar geleden. De Spaanse man van 42 werd toen dood in een steegje gevonden. De twee verdachten moeten voor de kinderrechter verschijnen, omdat ze in 2008 nog minderjarig waren. Spanje heeft de zaak aan Nederland overgedragen. In de Waalhaven in Rotterdam heeft brand gewoed op een Noors vrachtschip. Vier bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele gewonden hebben veel rook ingeademd. Het schip vervoert aluminium. Volgens de Rotterdamse brandweer was de brand in de machinekamer en in de schoorsteen. In Californië heeft de politie een man van 30 opgepakt die op klaarlichte dag een tekening van Picasso uit een galerie had gestolen. De verdachte is aangehouden in een hotel waar de tekening ook werd gevonden. Eerder deze week haalde een man de ingelijste tekening van de muur en wandelde doodgemoedereerd met het kunstwerk naar buiten, waar hij in een taxi stapte. Bewakingscamera's registreerden de brutale diefstal. De tekening van een vrouwenhoofd, die Picasso in 1965 maakte, heeft een waarde van ongeveer 140.000 euro. Het zwaar beschadigde hunebed in het bosgebied bij Emmen kan volgens deskundigen worden hersteld. Dat zegt Staatsbosbeheer. Vandalen hadden zowel op als onder de deksteen een vuurtje gestookt. De steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. De schade wordt geschat op 15.000 euro. Staatsbosbeheer wil de stenen van het hunebed met speciale lijm en speciale pennen weer aan elkaar zetten. En overlegt nu met verschillende overheden of er geld beschikbaar is voor herstel. Als dat zo is, dan wordt het Rijksmonument in september gerestaureerd. Tot die tijd is het hunebed in ieder geval niet toegankelijk. Het weer nog vannacht buien, vooral boven de westelijke helft van het land. Het wordt een graad of 13.